uur. Door Almegens met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Guterres heeft Iran, Rusland en Turkije opgeroepen... om alles te doen wat mogelijk is... om ervoor te zorgen dat burgers in de Syrische provincie Idlib beschermd worden. Het leger van de Syrische president Assad denkt erover om met steun van Iran en Rusland... het laatste bolwerk van de rebellen in Syrië aan te vallen. Guterres is bang voor een bloedbad als het werkelijk zover komt. De oud-minister van Financiën op Curaçao, George Jamalodin, is door Venezuela uitgeleverd. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de moord in 2013 op de populaire politicus Helmin Wiels. De man die de moord pleegde zit in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit. Jamalodin is bij zijn aankomst in Willemstad direct aangehouden en vastgezet. Om zijn uitlevering is al in maart vorig jaar gevraagd... Maar de Venezolaanse minister wilde er niet aan meewerken. Daarom had Jamalodin anderhalf jaar huisarrest in Caracas. Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen... om te voorkomen dat de politie komend weekend gaat staken. De vakbonden hebben alle agenten opgeroepen om vanaf vrijdag... alleen uit te rukken bij spoedeisende noodhulpmeldingen. En volgens Grapperhaus leidt dat tot onacceptabele risico's... voor de openbare orde en veiligheid. Het grootste deel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar gewicht. Volgens het CBS hebben zes op de tien Nederlanders daar geen problemen mee. Wel is sinds 1981 het percentage mensen met overgewicht fors toegenomen. Van 5% naar 14%. 1 op de vijf mensen met ernstig overgewicht of obesitas... heeft geen problemen met de lichaamsomvang. Twee op de vijf mensen met obesitas is daar wel ontevreden over. Om overgewicht tegen te gaan komen maatregelen om een gezondere levensstijl te ontwikkelen in het basispakket van de zorg. Het weer, in het noorden soms regen. Vannacht temperatuur rond 15 graden. Overdag trekt vanuit het noordwesten regen over het land.